Uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De coalitiepartijen en CDA, SGP, ChristenUnie en JA21 zijn het gisteravond eens geworden over de onderwijsbegroting. CDA-leider Bontebal zei dat een deel van de dekking bij het ministerie van Volksgezondheid wordt gehaald. Het kabinet wilde 2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Maar veel oppositiepartijen zijn daartegen en de oppositie is nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Vorige week bereikten de partijen al een akkoord over het schrappen van ongeveer 700 miljoen euro. Maar ze konden toen niet eens worden waar dat geld vandaan moest komen. Het Russische leger is bijna in Pokrovsk. Troepen zouden de stad op enkele kilometers zijn genaderd... en stellingen in de buurt zijn al vernietigd of ingenomen door de Russen. De stad in de regio Donetsk is belangrijk voor Oekraïne. Het ligt centraal en dient als uitvalsbasis. De Zuid-Koreaanse president Yoon heeft zijn besluit voor het uitroepen van de noodtoestand verdedigd. Eerder bood hij zijn excuses aan, maar daar komt hij nu op terug. In een toespraak stelt hij de democratie te hebben willen beschermen tegen de monsterlijke oppositie. Yoon beschuldigt de oppositiepartijen ervan een nationale crisis te veroorzaken... omdat ze probeerden hem af te zetten nadat hij de noodtoestand had uitgeroepen. Yoon deed dat vorige week volkomen onverwacht... Uiteindelijk slaagt het parlement erin na een paar uur motie aan te nemen om de staat van beleg op te heffen. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van Sparta Praag. Het werd gisteravond 4-2 in de Kuip. Na een half uur stond Feyenoord al met 3-0 voor. Door deze winst komt Feyenoord op 10 punten en op de 17e plaats in de algemene ranglijst. Het weer, de ochtend begint grijs en regenachtig. De dag verloopt ook grotendeels grijs, al kan de zon zich later vandaag sporadisch laten zien. Het wordt 4 tot maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB.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 Organisaties in het onderwijs zijn niet te spreken over de vernieuwde onderwijsbezuinigingen. Zo vindt studentenvakbond LSVB de blijvende bezuiniging van 1,2 miljard euro veel te veel. Het Russische leger is bijna bij Pokrovsk. Troepen zouden de stad op enkele kilometers zijn genaderd... en stellingen in de buurt zijn al vernietigd of ingenomen door de Russen. De stad in de regio Donetsk is belangrijk voor Oekraïne. Het internationale vliegveld van Port-au-Prince is heropend. Een maand geleden werd die belangrijkste luchthaven van Haiti gesloten...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 Those are my blessings. blessings. That won't happen again. again. Thank you. For every bruise you for every time I sat in tears, for the million ways you hurt. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM What's my name? Are you Ellie?